maar dat werd vrij snel daarna ontkend door de politie. De verdachte is een man van Algerijnse afkomst... die tegen de politie heeft gezegd dat hij bij terreurorganisatie Al-Qaeda hoort. Het is nog onduidelijk wat de PVV-fractie in Noord-Holland zal beslissen... nu Hero Brinkman uit de Tweede Kamerfractie van de PVV is gestapt. Brinkman is ook fractievoorzitter voor deze partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Er zijn berichten dat de andere vijf leden van die fractie zich nu ook willen afscheiden. Ze praten vanavond met elkaar. Een meerderheid in de Tweede Kamer noemt het een schande dat de top van PostNL een salarisverhoging heeft gekregen en bonussen ontvangt, terwijl het bedrijf tegelijkertijd mensen wil ontslaan en de pensioenen wil versoberen. CDA-fractielid Koppejan noemt de gang van zaken beschamend. Staatssecretaris Bleker zegt dat hij heeft gesproken met PostNL en duidelijk heeft gemaakt dat hij de gang van zaken ongepast vindt. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is opgepakt bij een protestactie van postbodes in Den Haag. Volgens de politie hield ze zich niet aan de afspraken die waren gemaakt over het protest. De betogers hadden een doodskist meegenomen met bloemen erop. De politie zegt dat dat niet mocht vanwege de herdenking in België van het busongeluk in Zwitserland. Het paleis waar prinses Diana ooit woonde, Kensington Palace, gaat weer open voor het publiek. Het paleis is gerenoveerd voor zo'n 14 miljoen euro. De heropening maakt deel uit van het diamanten jubileum van koningin Elisabeth. Prinses Diana was de bekendste bewoonster van het paleis. Bezoekers kunnen onder meer een aantal jurken van Diana bekijken. Het weer vanavond en vannacht helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Minima rond 5 graden. Morgen overdag volop zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan wat langere files op de A4 richting Amsterdam tussen Leidsdam en Zoeterwaardorp 7 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen het Haarlem en Kloopend Koenplein 3. A12 Den Haag in de richting Arnhem bij Reewijk 3. Verderop 3 kilometer bij Driebergen. Op de A13 richting Rotterdam. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 4. A15 Rotterdam naar Nijmegen. Daar staat tussen Hardikveld Giesendam en de afrit Arkel 7 kilometer. Het heeft te maken met een bermbrand. Daardoor is bij de afrit Arkel de rechterreis ook dicht. A15 brand richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. A16 richting Rotterdam, Randweg Dordrecht 3. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 3 kilometer. En bij Moordrecht ook nog eens een keer 3 kilometer. A27 Utrecht naar Breda tussen met Everdingen en Lexmond 5. A28 Utrecht in de richting Amersfoort tussen Afrit Maarn en Leusden 3.